Twee uur. Marnix Ampersen eh, met het NOS-journaal. Bij geweld in een gevangenis in Guatemala zijn zeker zeven gevangenen om het leven gekomen. De oorzaak is waarschijnlijk een uit de hand gelopen ruzie... waarbij een gevangene een medegevangene doodschoot. Dat leidde tot urenlange rellen en schotenwisselingen. 1500 agenten en militairen hadden lange tijd nodig... om de situatie onder controle te krijgen. De gevangenis in Guatemala is zwaar overbevolkt... Het complex is gebouwd voor 900 gedetineerden, maar er zitten nu ruim 4100 gevangenen. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 12.500 euro over... voor de tip die leidt naar de daders van de aanslag op een gemeenteambtenaar in Tiel. In februari gooiden twee of drie mannen brandbommen in het huis van de ambtenaar. Hij en zijn gezin konden aan de brand ontsnappen via het balkon van de buren... De politie denkt dat de aanslag met het werk van de man te maken heeft. De ambtenaar is jurist en adviseert de gemeente over conflicten met burgers. Liverpool heeft de finale van de Champions League bereikt... door een spectaculaire 4-0 thuisoverwinning op Barcelona. Origi en Wijnaldum maakten ieder twee doelpunten. Vorige week verloren de Engelsen in Barcelona met 3-0. Komende dag maken Ajax en Tottenham onderling uit wie de tegenstander wordt van Liverpool in de finale op 1 juni in Madrid. Een jeugdzorginstelling in het Brabantse Oosterhout is per direct gesloten omdat de zorg tekort schoot. Afgelopen zomer bleek al dat er veel mis was bij de instelling. Zo verkochten dealers van buitenaf drugs aan de jongeren die er wonen. En ook waren er geweldsincidenten. De laatste weken ontstonden opnieuw problemen en greep de inspectie in... omdat er een gebrek aan veiligheid en kwaliteit was. De 15 jongeren die er zaten zijn overgeplaatst. Het weer, de temperatuur daalt naar zo'n 5 graden. Tegen de ochtend neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen.